Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft gisteren hard ingegrepen op een middelbare school in Rotterdam. Examenleerlingen waren naar het gebouw gekomen voor een examenstunt... maar de school had die verboden en het gebouw dichtgegooid. Een groepje leerlingen probeerde toch binnen te komen door deuren in te trappen en stak vuurwerk af. Docenten belden de politie en agenten hebben het schoolterrein leeggeveegd. Meerdere scholieren zijn geslagen met een wapenstok. Eén leerling is opgepakt. De vier grote steden zeggen dat ze samen bijna 10 miljoen euro per jaar kwijt zijn... door schade die is veroorzaakt door statiegeldjagers. Die slopen prullenbakken open en laten vaak een enorme bende achter, staat in het AD. De steden hopen dat er snel meer inleverpunten komen... zodat mensen hun blikjes en flesjes makkelijker zelf in kunnen leveren. Vanavond gaat het erover in de Tweede Kamer. Een opmerkelijke oproep van de hondenbescherming. Neem geen hond. Ze zien dat baasjes vaak niet goed genoeg voor een viervoeter kunnen zorgen. Bijvoorbeeld omdat ze te weinig geld hebben voor voer en de dierenarts. Of te weinig tijd. Want je kunt een hond niet te lang alleen laten, zegt de hondenbescherming. Een hond is echt een gezelschapsdier. Eh, eh, is, eh, van oorsprong leeft hij in een roedel. Dus hij ziet ook jouw thuissituatie als een roedel. Ja, en dan, dan wil je een dier gewoon niet te lang alleen laten. Want dan raakt hij echt ook vereenzaamd. Ja ja. Ze hebben hun leden in een enquête gevraagd wat die kwijt zijn aan hun hond. Gemiddeld 50 tot 100 euro per maand. het leven van een dakloze man in Californië is compleet op zijn kop gezet. Hij kocht een kraslot bij een plaatselijke slijter en won de jackpot. Een medewerker van de winkel vertelt erover bij een plaatselijke nieuwszender. He came to the store, he scratched, like, oh my god, is that real? I'm like, let me see. So I grabbed the ticket out of his hand. I went to the machine over there. He's like, I'm not homeless anymore. I'm like, man, you hit the jackpot. He's like 100,000. I'm like, no bro, that's a million dollars. That's a million dollar ticket. Congrats, brother. Ja, ze stonden juichend en high-fivend in de zaak. De man dacht eerst dat hij een ton had gewonnen en was daar super blij mee. Maar kwam er daarna dus achter dat het een miljoen was. Hij wil met zijn vrouw een huis en een auto kopen en noemt het een levensveranderende ervaring krijg je het weer nog. In het oosten is het grijs en zijn er wat buitjes. Naar het westen is het vaker droog en zijn er af en toe opklaringen met zon. Het wordt vanmiddag maximaal 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de ring van Amsterdam... de A10 Noord richting Utrecht. Voor de Zeeburgertunnel is de vertraging een kwartier.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 een vrolijk paas en zo. We wachten misschien op een briefje van uw liefje. Een briefje van een liefje. Oh, dat rijmt ook nog, hè? Dat wel dichter kunnen worden, maar nou ja, daar kan ik er nog over nadenken. Dan ben ik er nou te oud voor. soms dan moet je gewoon heel lang wachten op postbode. Hè? Post.nl toch? Post.nl, ja hè? Wat gaan we doen met Duifzaag de Week door uur 2? Nou, natuurlijk om eh, half elf weer cabaret ziet het of u hoort het vanzelf voorbij komen. U kan het wel zien op het scherm en dan kan je hem zwaaien. Zo, dan zwaai ik even naar de camera. In elk geval voor de mensen die al weken op de post zitten te wachten. Stop, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, the sooner the better de Carpenters. Eh, Karen Carpenters kan lekker zingen, maar lekker drummen ook hoor. Dus, meen ik uit de grond van mijn drummershak. tonight in this old empty house. It's hard to learn what you don't think you need. You can't live without. Never leave the sound of the telephone ever since you left, I've been gone, gone crazy, going out of my mind. I've asked myself the reasons at least a thousand times, going up and down this hallway then gone. I never saw your face this many times when you were really here. The things you said I never understood now crystal clear. I never spent this much time alone. Ever since you left, I've been gone. thousand times Going up and down this hallway Trying to leave the pain behind Ever since you left I've been gone Gone crazy Go out of my mind I've asked myself the reasons At least a thousand times trying to leave the pain behind ever since you left me I've been Ja, ik dacht zo bij mij en ik denk wel eens meer bij mij. Zal ik nou eens een mooi liedje tussendoor doen en met een hele goede zanger? Nou, Alan Jackson is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Dus even spieken op de hoes, eh, hoe het nummer ook weer heette. Nummer 7, dat was Gone Crazy. Hij werd helemaal gek. Nou, ik niet hoor. Uh, ik heb nog gebeld met een eh, meisje uit mijn verleden. Want eh, ja, helaas luisteraars, ik, eh, ik, ik, ga niet meer met haar. I'm her yesterday man. I'm her yesterday man. weet het is nog geen zondag luisteraars, maar toch... Zondag zijn we de hele dag weer samen. Voor ons heel even stil Met de paas. En je hand die me brandt streelt te traag. Je ogen lachen als ik zag je zijn. wat missen we meer? Rob de ijs? Zondag, dan eh, ben ik de hele dag weer bij Ja, eh, nou, hij, blijft gelukkig altijd bij ons. Dankzij de vele cd's, het vele vinyl en andere geluidsdragers die uh, van Rob zijn gemaakt. En dankzij dat feit, ook op dvd trouwens, kan, kan je hem ook nog in beeld zien. Ja, dankzij dat feit blijft hij altijd in ons hart met zijn eh, geweldige muziek. Want dat vind ik eh, van Rob de Nijs. Die man onderscheidt zich echt. Eh, wat ik niet kan zeggen van Mrs. Robinson eigenlijk hoor. Dat vind ik toch weer dat je zegt van nou ja. Die heeft zich eigenlijk een beetje misdragen. Vindt u niet? Kent u de film The Graduate? The Graduate is een film met Dustin Hoffman onder andere. En daar is dit liedje in te horen. Mrs. Robinson. small Uit de film The Graduate was dit eh, Mrs. Robinson. Come on, uh, folks, let's do it again. Even het strand op met de Beach Boys. stemmetje krijg je als je, als je seks hebt gehad in Lapland. Seks in Nederland? Ik wil er niet veel over zeggen, maar ik zou er even willen zeggen... Poe, poe. Dat is niet veel. Poe, poe. En een goede verstaander heeft maar een half woord nodig. Dus je kunt het eigenlijk al doen met poe. Ja, de seks in Nederland wordt toch te gek, dames en heren. En de literatuur literatuur. Net de literatuur. Boeken tegenwoordig, dat zijn net kookboeken met recepten voor de slaapkamer. Nou, eerlijk zijn, staat vol. Al die boekjes die nou allemaal maar En al die... Eh, al die boekjes staan vol met vieze woorden tegenwoordig. De ene bestseller is nog niet uit of de andere verschijnt alweer. Ik had van de week toevallig een heel gesprek met professor Dr. Zaliger. Ja, dat is een heel bekend seksuoloog, professor Dr. Zaliger. Die man die weet alles van seks. Ja, mevrouw, ik had een heel gesprek met hem, hoor. Ik zeg, Nelis. En zo heet hij, hè. Ik zeg, Nelis, wat denk jij van de seks in Nederland? Toen dacht hij heel diep na en toen zei hij, poe, poe. Ja, mensen, laten we het toch eerlijk zeggen. Het wordt toch hoe langer hoe gekker. Je kan geen blad meer openstaan of het staat vol met bloot. Bloot is in, weet u dat? Bloot is in. Aan is uit. Maar uit is in. Uit is in. Kijk eens, wat, wat ik doe eigenlijk in theater is ook eigenlijk iets wat bijna niet meer voorkomt. Want gaat u maar eens naar het theater, de moderne stukken. Dus één brok erotiek. Het is allemaal sensueel. De films, gaat u het maar zien. Allemaal bloot, allemaal seks. Wat ik doe, ik doe het ook niet meer hoor. Nee, ik schrijf, dit is de laatste keer dat ik het doe hoor. Ja, zingen over vogels en over bloemen en over kinderen, dat gaat helemaal uit de tijd. Volgend jaar doe ik het niet meer voor volgend jaar wel een stuk. Ik heb een stuk in mijn hoofd. Ik kan het nou niet zo vertellen, maar dat is helemaal gebaseerd op dat wat de mensen tegenwoordig zo graag willen. Seks, erotiek op toneel. Ik heb de subsidie al aangevraagd. Ik kan er nou niet over uitweiden, maar volgend jaar zult u het zien. Het is een heel erotisch stuk toneelstuk. Toneelspel en drie bordelen. Je weet niet wat je ziet. Je weet niet wat je ziet. Ik ga helemaal mee met de tijd. Dit kan niet meer wat ik nou doe. Heeft u Virginia Woolf gezien? Dat is rood kapje vergeleken bij mijn stuk, wat ik denk. het is het zedeloze leven van een lapsmeisje. Meisje uit Lapland. Het is, het is dus verschrikkelijk hoor is nou erger dan Jan. Ik kan nou niet zo ver uitweiden, maar volgend jaar zal ik het zien. Het doek gaat open, zegt het stuk speelt in Lapland. Het stuk speelt in Lapland. Dan zie je op toneel zie je allemaal lappen. En een paar hele vieze lappen erbij. Hele vieze lappen. Allemaal smeerlappen. Op erop. Allemaal smeerlappen staan op één grote rij. Eén grote smeerlapperij. dat, dat is in tegenwoordig. Je zal eens zien wat dat een succes wordt. Ik speel zelf ook mee erin, ik ben ook een lap. En dan begint het met zo'n primitieve lappenfamilie, hè. Je hele primitieve lappenfamilie, hele primitieve mensen... die kunnen niet, kunnen niet lezen, kunnen niet schrijven, kunnen niet rekenen. Alleen vermenigvuldigen, hè? hoofd, hoofdpersoon is een meisje, een laps meisje, zoals ik al zei. Hè? Lulu heet die. En dat is meisjes 14 jaar in dat stuk, maar eh, één lap seks. maar dan zie je die prachtige scène, de verleidingsscène. Hè? Heel erotisch. Zie je op toneel staat een tentje. Een laps, typisch laps een lappententje eigenlijk. Hè? Cookie noemen ze dat in Lapland, cookie. Het heet zo cookie, dat is laps. En in dat tentje zit Lulu. Hè? Brandt er zo'n kaarslicht. Kaars noemen ze pipi. Dat is heel anders dan hier, hè? Heel anders. Ja. De tent heet Cookie. Kaars heet Pipi. Bed heet Sas. Sas. Het is laps, hè? En dan zie je dat meisje, dat zit dan in die tent. Hè? En buiten voor de tent staat een hele mooie lap. Hele mooie lap jongen van rijke ouders, oh, een soort loelap eigenlijk, hè. en dan zie je binnen in de tent, zie je zo vaag, zie je Lulu zitten, hè. Met een mandje perverse aardbeien, hè. en, en, en dan krijg je de verleidingsscène, hè. Dan wil zij hem in de tent lokken, hè. In de tent lokken, dat is heel anders dan hier. Wij zeggen van uit de tent lokken, daar is het in de tent lokken. Heel anders, hè. En dan gooit ze telkens zo'n perverse aardbei naar hem, hè. En hij doet eerst, een prachtige scène, hij doet eerst alsof zijn neus bloedt, hè. Ja, dan staat hij zo met die zakdoek, hè. Ja. Maar zijn neus bloedt helemaal niet, hè. Nee, zijn neus bloedt niet, hè. En zij gooit maar met die perverse aardbeien, hè. En tenslotte gaat hij het tentje binnen, hè. En dan wordt het opeens stikken donker in de tent. Heeft zij de piepje uitgeblazen. sensueel. En dan staat hij in die donkere tent.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 was left on the shelf. Don't ever change the smile that you're smiling now. And please don't let me see you blue. Then I can tell you oh so I could easily fall in love with you I've been too long on my own so now I've been too long all by myself Michelle Don't ever change that smile you're smiling now And please don't let me see you blue Then I can tell you oh so easy aangename muziek om naar te luisteren. The Parsons Project. Don't answer me. De die Allen Parsons Project met uh, eh, Dawn Answer Me. Ah, Eye In The Sky is ook zo'n mooi nummer. Ja, er zijn heel hoop mooie nummers. Eh, eh, Colin Blundstone zingt op de LP mee met Old and Wise. Probeer ik altijd nog te worden, hè? oud en wijs. Oud is wel geluk, maar wijs, <laughs> dat is nog, nog niet helemaal gevallen bij duif, hoor. Dus, I was cruising, getting late, and I was losing when I saw you walking my if I'd have said what I wanted to say.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 Oh, dan maak je nou reclame voor Milky Way. Oh, Smoky was dat. Ja, nou als je Carol kennen moet je, dan moet je Suzy ook kennen. Suzy. Nou, kent u Suzy? Eh, ik ken Suzy alleen eh, eh, vanuit de gebakzaak, zeg maar. Hè. Had je van die sushis, die kon je kopen. En dan kon je die... bij de koffie kon je met slagroom was dat en zo. En dan kon je, daar kon je gewoon lekker van genieten. Zo is het maar net. Luisteraars, we gaan iets draaien van een groep... die zich vroeger de Shadows noemen noemden. Maar tegenwoordig Marvin Wells en Fair nou ja, tegenwoordig. Ik weet niet of ze nog bestaan eigenlijk. Het is ook alweer een tijd geleden dat ze bij elkaar waren. Maar ze zongen mooi. Onder andere over mijn, uh, mijn thuisstad, my hometown. Rode a three-wheel bike on Sundays, never wore a suit. always kept his money in his boots. Leather ones with tire places polished so you'd see your faces in them. Doffed his cap to all the ladies, young and old the same. Blushed a little if they called his name. Then he'd sometimes ring his bike bell just to show that he was quite well too. Now that's what he'd do. Ronnie was a good lad who helped the coal out, though often he was trying to get it. Ronnie was a good lad, a little short of brain. You wouldn't say that he was right as rain. stream, catching fish that only he could see. Arms outstretched to show the sizes of the ones that he'd get prizes for. Ronnie's mother left this world one cold December day. The council came and put poor Ron away. He said it's the best thing for him. Funny though, how no one saw him go. Ronnie was a good lad, a man of 45. Always looked so glad to be alive. Ronnie was a good lad, a little short of brain. You wouldn't say that he was right as right Marvin Wells in Varna was niet My Hometown, maar eh, het ging over Ronnie. Kent u Ronnie? Ja, Ronnie Tober. Ja, maar dat was hem niet hoor. Dit was niet Ronnie Tober. En dit is wel Joe Cocker. Die gaat ons even het zonnetje zetten. Met de zomer in de city. Oorspronkelijk kunnen we de Small Faces, maar...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 Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night in the summer, in the city, in the summer, in the city. Summer in de City, Joe Cocker. We gaan eh, naar die Inner Circle. Uh, eh, in, de circle, in de circle ook weer, daar moet ik even diep nadenken. Nou ja, was ook een, eh, een goede groep met Games People Play. Daar neem ik afscheid van het eerste uur. Blijf luisteren naar Duitsdag de Week door. En er komt nog een vol uur bij u terug. Of je het nou wil of niet. Lekkere muziek en op cabaret straks om uh, half twaalf. Ja, dan komt er weer cabaret.